Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van Luik heeft een man... Ja, twee andere politieagenten raakten gewond. De man gijzelde vervolgens een vrouw in een schoolgebouw. De politie zou hem hebben doodgeschoten. De politie is massaal ter plekke in Luik. Volker van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... hoeft zich niet langer te melden bij de reclassering, heeft de rechtbank bepaald. Van de Graaf wil naar het buitenland verhuizen... maar hij moet zich sinds zijn vervroegde vrijlating in 2014... om de paar weken melden bij de reclassering... waardoor verhuizen niet kan. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en de reclassering hebben beide gezegd dat de meldplicht geen zin meer heeft en dat het risico dat hij nogmaals een moord pleegt laag is. Bovendien heeft hij geen psychische stoornis. Van der Graaf wil Nederland onder meer verlaten omdat hij geen werk kan krijgen. Maar de meldplicht stond dat in de weg. Daarom spande hij een kort geding aan. Naar welk land hij wil emigreren is niet bekend. In Limburg is de politie bezig met een grote internationale criminaliteitscontrole. In Elslo en IJsden doen 170 agenten uit Nederland, België en Duitsland aan de actie mee. Net als de douane en de marechaussee. Ze hopen bendes op te sporen die door Europa reizen om misdrijven te plegen. Ook hopen ze verkeersovertreders op te sporen. De politie verwacht dat de actie tot in de loop van de middag gaat duren. Voor de zuidelijke helft van het land heeft het KNMI code oranje afgekondigd. Die geldt vanaf drie uur in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Van het zuidoosten uit komen de zware onweersbuien aan die lang blijven hangen. En daardoor kan er veel water op één plek vallen en kan wateroverlast ontstaan. Het weer dan gelijk, eerst zon, het wordt 25 tot 30 graden, later dus zware onweersbuien met hagel en veel regen.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 Eh, doet het niet. En, eh, nou, we zien het wel. In ieder geval welkom bij Zandvoort Lunch op deze dinsdag. Het is 29 mei. Het zal wel door de hitte komen, zullen we maar denken. Hè? Ja, die kans zit erin. Huh? Die kans zit erin. Ja. Wie van slag. Goed, we gaan proberen om vandaag onze vaste onderdelen te bewerkstelligen. Het regionieuws. Half 1, half 2, bioscoopagenda en natuurlijk het recept van de week. En je luister ook, je hoort het er al. Ja. Goedemiddag, Zandvoort. Nou, de hele wereld hoor. Uh, ja, soms, Zandvoort en uh, eh, wijde en En de wereld. soms zijn er zelfs luisteraars in Canada, dus eh, je weet het maar nooit. En in Nieuw-Zeeland. Ja, ook nog. Als ze wakker zijn. Ja. Dat is wel een voorwaarde, hè? Ja, dat is wel een voorwaarde. Goed, we gaan beginnen. Let the sunshine in. Nou, die hebben we nog hoor. Fifth Dimension was dat Let the Sunshine In, als het ware, reeds ongeveer.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 En dat is, ik heb een hele aparte voor u. Echt een hele. Dit is een hele aparte versie van Gary Brooker's No More Fear of Flying. Met Dolf de Vries op piano. Een jazzy versie. There was no more fear of flying. En Gary Brooker is jarig vandaag. Mm -hmm. Once the final words were spoken. There was no tears or crying. It had all become a joke. Huh. Though they took a vow of silence. for the greater affair was dead. All there was no Eh, de man werd eh, geboren. Zo, eventjes. Hij werd geboren op 29 mei 1945. En we kennen hem natuurlijk allemaal als de pianist en de componist vooral ook van alle grote Procol Harum hits. Maar eh, hij heeft ook eens een, uh, een aantal soloalbums gemaakt waarvan dit er één was. of tenminste waarvan dit nummer oorspronkelijk afkomstig was. No More Fear of Flying. Alleen dit heeft hij dan een keer opgenomen samen met de Nederlandse jazzpianist. Ehm, te weten eh, Dolf de Vries. Goed, nog een artiest in het licht. Het dingeltje moet u even eh, beschuldig blijven. Want dat heb ik even niet. Komt wel weer. Eh, we gaan verder naar de volgende jarige van vandaag. En dat is Francis Rossi. Van Status Quo. En die heet, en het nummer heet Cholula's Waiting. on the road, one another. I miss the wife and call the mother. I miss the kids and the brother, oh, all the friends and the other. I make a call, can't say it all. I try to stand until I fall. I go to sleep and then I dream. I'm on the road, they think I'm crazy. We call it work they call me lazy. It's getting hot. Turn down the heat I'm going. Francis Rossi. Nou, dit is ook geen lekker zo. Goed, oké. Okay. Francis Rossi en eh, Van Status Quo dus. En ehm, die is jarig vandaag. Ja, echt waar. Geloof je dat niet? Ja, echt zo. Hij is jaren vandaag Francis Rossi. En uh, hij is natuurlijk bekend van de band Status Quo. Dat is natuurlijk volledig duidelijk. Londen, 29 mei 1949. Dus hij is 69 geworden, de beste man. En uh, karakteristieke gitarist, zanger en medeoprichter van de rockgroep Status Quo. Tevens schreef Rossi de eerste Status Quo single Pictures of Matchstick Man... Als mede veel andere nummers, waaronder uh, eh, Paper Caroline, Down Down. En veel van deze nummers zijn samengeschreven met uh, en harmonica-speler Bob Young en met Bernie Frost. Nou, dan moet ik Hè? Wat? Niks. Oh, ik dacht je wat was. zeggen. Nee. Waarom niet? D durf je niet? Oh, jawel hoor. Nou, ik heb hem ooit eens een keer ontmoet bij een... Eh, een, een, eh, een, een fanclubdag van Status Quo. Ja. Hele aardige man. Oké. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende jarige. Dat doen we dan maar. Melissa Etheridge. Ook al jarig vandaag. Like the way I do. found someone to hold. so het werkt allemaal weer. <laughs> niet hoe, maar het werkt allemaal weer. Goed, Melissa Etheridge was dit. En ehm, eh, wat zegt u? Kunst en vliegwerk. Ja, het komt allemaal goed. Eh, oké, wat wou ik zeggen? Melissa Etheridge. Ja, eh, ze is geboren... In, Melissa Lou Etheridge heet ze. En ze is geboren in Leave, Leavenworth in Kansas op 29 mei 1961. Amerikaanse rockzangeres. En ze scoorde in Nederland haar grootste hits met Like the Way I Do. En Bring Me Some Water. Oké, nou, dat was hem. Eh, nu moet ik even kijken hoe ik dat ga oplossen. Want, ehm oh. ja, oké. Okay. Eh, ik moet eventjes even schakelen. Eh, kun je even een verhaaltje vertellen? <laughs> moet je nou allemaal vertellen, ja. Zo even met voor het blok gezet, hè? Ja was even met eh, andere dingen bezig. Zoals het nieuws en zo. Dus, ja. Yeah. Dan gaan we nu naar Elton John. Zo, hij doet het weer. He, Kan ik weer op mijn eigen manier draaien tenminste. Oké, Elton John en Little Genie. I need to be Het nummer dat heet Little Genie. Ja, en iets later dan u gewend bent, maar dat komt doordat we even wat opstartproblemen hadden. Ja, dat komt wel eens voor, hè. Dan je van die opstartproblemen, dan wil het allemaal niet en dan gaat het allemaal niet goed. Dat is een wifi-verbinding. Nou, die doet het weer en... Ehm, Dankzij uh, een van onze eh, aanpakkende bestuursleden. <laughs> Dankjewel Leon. Eh, dankzij hem werkt het allemaal weer. Oké. Okay. Gaan we naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja. Ja. ja. <laughs> Zondagavond was een vrij onrustige avond in Bloemendaal aan zee. Bij een van de strandfeesten ontstond een vechtpartij... en hierbij moest de politie drie mensen aanhouden. Een 24-jarige Amsterdammer werd aangehouden omdat hij overlast veroorzaakte. Aan het begin van de avond al moest de politie ingrepen vanwege een opstootje. En uh, toen ze grepen in om te voorkomen dat het escaleerde. En meerdere mensen moesten zich melden bij een EHBO-pas. Om verschillende redenen. Een man is gistermiddag met zijn scootmobiel in het water beland langs het jaagpad in Haarlem. Hij zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens de getuigen sprongen een omstander het water in om het slachtoffer te helpen. Een traumahelikopter landde op een nabijgelegen weiland... en over de toestand van de slachtoffer is op dit moment niets naders bekend. Op een tiental plaatsen in Noord-Holland gaat vanavond de avondvierdaagse van start. Vanwege de warmte en kans op onweer hebben de organisaties maatregelen genomen om alles in goede en vooral veilige banen te leiden. Bij naderend onweer worden routes ingekort, afgelast of wordt de start uitgesteld. De organisaties adviseren wandelaars om voldoende water mee te nemen... en ondanks het tijdstip toch in te smeren met eh, diverse zonnebrandmiddelen... een zonnebril of een petje te dragen. Verder zijn er extra rustpunten ingelast... waar ook de waterflessen wederom gevuld kunnen worden. Vandaag trekken halverwege de middag opnieuw forse onweersbuien over het land... waarbij plaatselijk zeer veel neerslag kan vallen. Het KNMI heeft voor alle provincies code geel afgegeven. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Ook belangrijk als u de weg op gaat. Dus hou het goed in de gaten. Dat was het. Nou, ik heb gekeken voor vanavond een uurtje of negen is er hier nog niks aan de hand. Nou, dat moet lukken voor de avond. Oh nee, die is hier nog niet.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 Vanmiddag komen stapelwolken tot ontwikkeling... en neemt de kans op een enkele regen- en onweersbui toe. De temperatuur is wederom erg hoog en stijgt naar 27 tot 29 graden... en er waait een matige noordoostenwind. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. En daarbij is ook kans op onweer, hagel en lokaal veel regen. De temperatuur daalt vannacht naar 16 graden. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar in de namiddag neemt de kans op buien weer toe. En daarbij is ook weer kans op onweer. Het wordt morgen met 23 tot 25 graden iets minder heet. Tot zover. geen liedje? Jawel. Oké. Okay. Moment. Oké. Okay. He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reardon says, and she should know. She lived upstairs from him. She said he was a most peculiar man. He was a most peculiar man. He lived all alone within a house, within a room, within himself a most peculiar man. He had no friends, he seldom spoke, and no one in turn ever spoke to him, cause he wasn't friendly and he didn't care. And he wasn't like them. Oh no, he was a most peculiar man. He died last Saturday. He turned on the gas and he went to sleep with the windows closed so he'd never wake up to his silent world and his tiny room. And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon. And all the people said, What a shame that he's dead. But wasn't he a most peculiar man? Latoya Jackson. En eh, dat eh, liedje heet Hearts Don't Lie. En daarvoor hoorde u het liedje van de Sidekick. En dat was Paul Simon. Eh, Most Peculiar Man heet het geloof toch of niet? Ja. Ja, ja. Nou, het toch goed. Van Paul Simon's zangboek. Ja, prachtige liedjes zijn dat toch allemaal. Latoya Jackson, dames en heren, werd geboren in Gary, Indiana. Op 29 mei 1956 is Amerikaanse zangeres. En het vijfde kind uit de muzikale familie Jackson. Zij is de zus van Michael, Jermaine, Tito, Robbie en Janet. Ja, ja, jullie wisten wat van, die vader. hè? Allemaal muzikale kinderen geworden. Nou, is allemaal hartstikke leuk. Latoya Jackson en het liedje dat heette Hearts Don't Lie. Gaan we nu door met eh, nog een klein stukje, ik kan ons wat schelen. Gaat toch allemaal mis vandaag. Dus er kan er wel een klein stukje niet achteraan ook. Zodra dat hebben wij de vinyljaren ook nog. Ja, ja, gaan we vandaag weer doen. En eh, ik heb een paar hele mooie hoor. Nou, wat is, weet ik niet. Artiest, in het licht. In het licht. Nou, dat was Latoya Jackson. Dan bent u daar ook weer van over. Dit niet hoor. Dit, die is niet jarig vandaag. Maar het is wel een mooi, mooi liedje. Feeling groovy. Simon and Garfunkel. Got to make the morning last, just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling I come to watch your flowers but you got no rhymes for me. Do it do do, feeling groovy, groovy, groovy, feeling groovy, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm baffled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you all is good. Zonder u hadden natuurlijk al lang gehoord dat dit Simon en Garfunkel niet waren. Het is wel een liedje van Paul Simon trouwens, dat wel. De 59th eh, Bridge, Bridge Song, ofwel Feeling Groovy. Het is wel van Paul, alleen het werd niet door hun uitgevoerd in dit geval. Dat is een andere versie, maar die is ook mooi. Eh, Harper's Bizarre was dit. En ehm, ik, zei uh, eh, abusiefelijk, nou ja, gewoon dat het Simon en Garfunkel waren. Wil je dat nooit meer doen, Jans? Nee, ik zal het niet meer doen. Nog één artiest in het licht. Jawel, we hebben er nog één. En eh, dat is een meneer die eh, vooral bekend is geworden van Oasis. Die is ook jarig vandaag. Dus speciaal voor hem op zijn verjaardag. Noel Gallagher. Artiest in het licht. En het liedje heet She Taught Me How To Fly. Gallagher's High Flying Birds. Zo heet de band officieel. En dat is eh, eigenlijk de opvolger van Oasis in de tijd. En hij is jarig vandaag. Longside eh, Manchester. Op 29 mei 1967 is hij geboren. En hij, voor de, laat, hij richtte samen met zijn broer Lime Gallagher natuurlijk die band op. De Britpop rockband Oasis. Na het ingaan van Oasis ging hij solo verder met zijn eigen band. En Noel Gallagher's High Flying Birds, die hoort u nog steeds. En hij is de oudere broer van Liam. Dat zei ik ook al, de voormalige frontman van Oasis...